12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De oppositie heeft forse kritiek op minister Blok. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de omstreden uitspraken van Blok. Hij zei in juli op een besloten bijeenkomst onder meer... dat hij geen voorbeeld kent van een multiculturele samenleving... waarin mensen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven. Ook noemde hij Suriname een failed state. PvdA-leider Ascher vindt de uitspraken verbijsterend. D66-leider Pechtold noemt ze een minister onwaardig. SP-leider Marijnissen refereerde aan de afgetreden minister Zeilstra. Die zei bij zijn vertrek dat de geloofwaardigheid van de minister van Buitenlandse Zaken boven elke twijfel verheven moet zijn. Marijnissen vraagt zich af hoe Blok zijn geloofwaardigheid zal herstellen. Denkleider Kouzou vindt dat een polariserende minister niet helpt. PVV-leider Wilders zei dat de uitspraken van Blok juist een waarheid als een koe zijn. Het is volgens Wilders voor het eerst dat een VVD'er in de problemen komt omdat hij eerlijk was. De huurprijzen zijn dit jaar harder gestegen dan vorig jaar. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Den Haag, zegt het CBS. De huren gingen in juli gemiddeld met 2,3 omhoog. Een jaar geleden was dat nog 1,7 Als je kijkt naar provincies, dan stegen de huren hard in Noord-Holland en Utrecht. In Drenthe stegen de huren het minst. Op de Filipijnen is opnieuw een burgemeester gedood... die op de drugslijst van president Duterte staat. Hij werd doodgeschoten in zijn kantoor in een gemeente in het midden van het land. De burgemeester van 59 was vorig jaar al het gezag afgenomen... over de lokale politie, omdat hij verdacht werd. Sinds mei zijn al zeker zes burgemeesters en vice-burgemeesters... in de Filipijnen gedood. De drugsstrijd van Duterte heeft al aan zeker 4400 mensen... in totaal het leven gekost. Het weer vooral in het zuiden en zuidwesten van het land. Nog stevige regen- en onweersbuien met lokaal veel neerslag. In de rest van het land is het zo goed als droog en af en toe zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen wordt het een stuk koeler, graad of 19.